Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Limburg gepakt in het onderzoek naar criminele motorclubs. Het gebeurde bij de doorzoeking van een pand in de plaats Oorsbeek. De politie wil niet zeggen bij welke motorclub de twee horen. In hetzelfde onderzoek is rond Sittard een grote verkeerscontrole gehouden. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen motorclubs in Limburg flink opgelopen. Minister Dijsselbloem praat de komende dag toch niet met D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. De zogenoemde constructieve oppositie heeft de afspraak afgezegd. Volgens D66 hebben de onderhandelingen geen zin meer, omdat de partijen bij elkaar geen meerderheid meer hebben in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil pas praten als het kabinet de gaskraan in Groningen verder dichtdraait. Minister Dijsselbloem is niet ongerust over de afzegging. Wat hem betreft kunnen de begrotingsbesprekingen ook in de zomer worden gevoerd. Uit Syrië komen steeds meer berichten dat de stad Palmyra helemaal of voor een groot deel in handen is gevallen van IS. Om de stad is dagenlang zwaar gevochten. Het leger zou zich hebben teruggetrokken. Vandaag werden inwoners van Palmyra geëvacueerd nadat honderden standbeelden al in veiligheid waren gebracht. De angst bestaat dat IS allerlei oudheden zal verwoesten. En de Amsterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd is bezorgd over de onthullingen rond de Scientology-kerk. De verslaggever van het televisieprogramma Rambam ging undercover bij Scientology. Volgens haar zet de kerk kinderen in voor psychologische sessies. Wethouder Kukenheim heeft de kwestie doorgegeven aan het meldpunt voor kindermishandeling. Dan nog het weer. Vannacht klaart het op. Alleen in de noorden mogelijk nog een bui.